Met het register kan in de gaten worden gehouden of iemand die met of bij kinderen werkt iets strafbaars heeft gedaan. Het havenbedrijf van Rotterdam gaat samen met Tennet en de Gasunie een groot eiland ontwikkelen midden in de Noordzee. Het doel is om het hele havencomplex op duurzame energie te laten draaien. Het eiland is volgens de partijen ook nodig om nog meer windparken op zee te kunnen bouwen. Het eiland moet over 10 à 15 jaar grote nieuwe windmolenparken verbinden met omliggende landen. Shell is in de jaren 90 betrokken geweest bij misstanden van het Nigeriaanse leger tegen de lokale bevolking in de Nigerdelta. Dat meldt Amnesty International leger maakte zich schuldig aan onder meer verkrachtingen, martelingen en verbrandingen van dorpen. Aanleiding was de opstand van de lokale bevolking nadat olielekken van Shell grote milieuschade hadden aangericht. In Duitsland is een burgemeester aangevallen met een mes. Dat gebeurde in Altena, in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Een boze dronken man stak in een shawarmazaak in op burgemeester Andreas Holstein. Die raakte gewond aan zijn hals, maar is buiten levensgevaar. Holstein kreeg in Duitsland bekendheid vanwege zijn ruimhartige immigratiebeleid. In Zeeland is een goederentrein ontspoord. Bij Vlissingen kwam gisteravond laat een wagon op zijn kant terecht. Een andere belandde naast het spoor. De trein met 20 wagons vervoerde LPG, maar er zou geen gevaar zijn voor lekkages of explosies. Bij de ontsporing raakte niemand gewond. Het weer, af en toe zon vandaag, maar ook een aantal buien, mogelijk met onweer en hagel en het wordt zo'n 8 graden. Vanaf morgen wordt het met een graad of 5 kouder en s'nachts is er kans op lichte vorst. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 10 kilometer file tussen Rosmalen en Waardenburg. Door een kapotte auto op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Rijswijk Centrum door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. 20 minuten richting Amsterdam op de A4 tussen Zoeterwoude Rijndijk en Knopend Burgerveen. Door een kapotte vrachtwagen op de A5 richting Amsterdam bij de A10 3 kilometer file.